uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. PVV-leider Wilders heeft de Oekraïense president Zelensky ontmoet. Wilders schrijft op X dat ze gesproken hebben over wat hij noemt... de vreselijke oorlog in zijn land en de steun van Nederland. Maar ook over de corruptie in Oekraïne, de kans op vrede, de kwestie Nord Stream... en over Oekraïense mannen die in Nederland zijn in plaats van te helpen in Oekraïne. Aldus Wilders. De PVV-leider zegt niet waar hij Zelensky heeft ontmoet. Waarschijnlijk was dat in Italië. Zowel Wilders als Zelensky staat op de gastenlijst van een economische conferentie aan het Como-meer. Het Rijksmuseum in Amsterdam is dicht vanwege een demonstratie van tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Die blokkeren sinds vanochtend de toegang tot het museum. Ze eisen dat het Rijk stopt met ING als sponsor. De bank is volgens de demonstranten de grootste financiële aanjager van de klimaatcrisis. Het ruimteschip Starliner van Boeing is teruggekeerd op aarde. Kort na 6 uur Nederlandse tijd landde het in New Mexico... zonder de twee astronauten die in juni met de Starliner... naar het ruimtestation ISS reisden. Het was toen de bedoeling dat ze na 10 dagen zouden terugkeren... maar door technische problemen lukte dat niet. Ook nu vond NASA het te riskant om ze mee te laten gaan... Daarom komen de twee pas in februari terug met een ander ruimteschip. Op de Paralympische Spelen in Parijs heeft dressuur Amazone Demi Harkens haar tweede gouden medaille veroverd. Na het goud op de individuele proef werd ze ook Paralympisch kampioen bij de kuur op muziek in de vier klassen. Sanne Voet schreep net naast de medailles en werd vierde. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog bij 24 tot 28 graden.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 Er staan nog altijd wat files rond Amsterdam. Op de A4 bijvoorbeeld, van Den Haag naar Amsterdam... tussen Schiphol en Knoopend in Nieuwe Meer nog 10 minuten op onthoud. A5 Amsterdam-Hoofddorp tussen de aansluiting met de A10 en Knoopend Raasdorp...